laatst op een feestje. Het was er stil en niet zo leuk. Maar plots liep ome Casey, zeg mijn lippen krijgen jeugd. Als ik niet snel een pilsje krijg, dan ga ik naar de kroeg. Want daar is volgens mij, volgens mij nog bier genoeg. Een bier, een bier, een glaasje bier, dat gaat er altijd in. Een bier, een bier, een glaasje bier, ik heb toch zo'n zin. Kom geef me nog een pilsje mijn glas is alweer leeg. Zo mooie met een schuimkraag, die ik daar net nog kreeg. Zo mooie met een schuimkraag, die ik daar net nog kreeg. Nu word ik, mag ik zeggen, nooit vervelend van de drank. En als het feest voorbij is, zeg ik graag een woord vandaan. Maar dan van al dat praten, was ik toch weer vaak. een pilsje, mijn glas is alweer leeg. zo mooie met een schuimkraag, die ik daar net nog kreeg. Zo mooie met een schuimkraag, die ik daar net nog kreeg. Ik zou wel willen wensen, dat het bier komt uit mijn kraan. En dan voor alle mensen, laat ik hem openstaan. Geen schuimbak dat naar zee bruikt schuim van zuiver bier. Ik zou dan uren douchen, uren douchen van plezier. Oh, een bier, een bier, een glaasje bier, dat gaat er altijd in. Een bier, een bier, een glaasje bier, ik heb toch zo'n zin. Kom, geef me nog een pilsje, mijn glas is alweer leeg. Zo mooi met een schuimdraag, die ik daar net nog kreeg. Mijn glas is alweer leeg. Zo mooi met een schuim.